Volgens Al Jazeera zijn er vandaag in totaal 23 doden gevallen... bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza. Ook in Gan in het zuiden van Gaza, vielen slachtoffers. Ook in Libanon zijn er weer aanvallen. Vanmiddag maakte het Israëlische leger bekend dat het luchtaanvallen uitvoert op de zuidelijke havenstad Tyrus. Bij andere Israëlische aanvallen in het gebied vielen gisteren zes doden, schrijven Libanese media. Bij een steekpartij in de Chinese stad Wuxi zijn acht mensen gedood. 17 anderen raakten gewond. Volgens de politie was de dader een student van 21. Hij is gearresteerd bij een technische school. Hij zou ontevreden zijn geweest omdat hij zijn diploma niet had gehaald. Wuxi is een miljoenenstad in het oosten van China. Het is het tweede bloedige incident in een week tijd in het land. Maandag vielen 35 doden toen een man van 62 in de zuidelijke stad Zhuhai inreed op een groep mensen. In de Belgische plaats Peer zijn rond de duizend mensen bij elkaar gekomen voor een illegale houseparty. Het feest is sinds gisteravond aan de gang in een voormalige meubelhandel. Vijf mensen zijn aangehouden voor het bezit van drugs. De politie probeert te voorkomen dat er meer mensen naar het feest komen. Muziekmagnaat Sean Combs, ook bekend als Diddy... heeft geprobeerd om mogelijke getuigen in zijn zaak te bereiken vanuit de gevangenis. Dat schrijven de aanklagers in een rechtbankdocument. Ook zou Combs een poging hebben gedaan om juryleden te beïnvloeden. Hij wordt verdacht van mensenhandel, seksueel misbruik en afpersing. De rechtszaak tegen hem begint in mei. Het weer vanavond valt er vanuit het noordwesten regen. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen opnieuw buien, vooral in het noorden. Mogelijk met onweer en zware windstoten. En het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de AWB.